Het onderzoek komt voort uit een preventiebeleid dat de bisdommen hebben ingesteld naar de commissie Deetman zeven jaar geleden. Sinds 2014 moet er bij een benoeming binnen de kerk een verklaring omtrent gedrag worden overlegd. Politie en Defensie willen samenwerken om personeel te werven, dat schrijft Trouw. De bedoeling is dat nieuwe mensen aangetrokken worden en dat medewerkers behouden worden en uitgewisseld. Het personeelsbestand van Defensie is relatief jong en maar weinig militairen blijven tot hun pensioen. Iets oudere militairen zijn interessante kandidaten voor de politie, zegt korpschef Akerboom. Politie en Defensie verwachten de komende jaren 35.000 nieuwe mensen nodig te hebben. Nadia Murad gaat haar prijzengeld van de Nobelprijs voor de Vrede gebruiken voor de bouw van een ziekenhuis. Dat ziekenhuis is vooral bedoeld voor de vrouwen die seksueel mishandeld zijn door strijders van IS. Ook Murad zelf werd gebruikt als seksslaaf. Ze wist te ontsnappen en sindsdien zet ze zich onder meer in tegen seksueel geweld in oorlogsgebieden. De onderhandelingen op de klimaattop in Polen zijn nog niet afgerond. Gisteravond om 6 uur moest er overeenstemming zijn over een slotakkoord, maar er wordt nog vergaderd. Wel is duidelijk dat Nederland arme landen wil helpen met het behalen van hun klimaatdoelstellingen. Dat gebeurt met financiële hulp en technische ondersteuning. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. Het is de Nederlandse handbalsters niet gelukt om de finale te halen van het Europees kampioenschap. Frankrijk was in de halve finale te sterk. Het werd 27-21. Nederland strijdt nu zondag met Roemenië om de derde plaats. Het weer, het vriest licht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrij koud met temperaturen rond het vriespunt.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 I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels shall shout, sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day. Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning. scheinende Novo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin, Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights, living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Light. Kein Flex, der Jack hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich halt komm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meine Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night. Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life Slay tonight? looking at we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying.